Bij Barendrecht botsten twee goederentreinen frontaal op elkaar... Eén machinist kwam erbij om het leven en de andere machinist raakte zwaar gewond. Volgens de railvervoerder is de haven beperkt bereikbaar. Het personenvervoer tussen Dordrecht en Rotterdam is vanochtend langzaam weer op gang gekomen. Maar reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Het opruimen van de ravage na het ongeluk gaat waarschijnlijk nog zo'n vijf dagen duren. Bij een grote verkeerscontrole in Noord-Brabant en Zeeland zijn gisteravond 42 mensen aangehouden. De meeste waren drugstoeristen. De controle was bedoeld als waarschuwing aan Belgische drugsgebruikers om niet naar Nederland te komen om wiet te kopen. Het is de eerste grote verkeerscontrole na de sluiting van de coffeeshops in Bergen-op-Zoom en Roosendaal. De vangst bestond uit kleine hoeveelheden hennep, traangas en kook. Ook werd een Fransman gearresteerd die nog drie jaar gevangenisstraf moest uitzitten. Het Multicultureel Instituut Forum laat onderzoek doen naar de kosten en baten van immigratie. Hoogleraar Economie Nijkamp van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gevraagd een analyse te maken... Eerder vroeg de PVV aan minister Van der Laan om uit te rekenen wat allochtonen de Nederlandse samenleving kosten. Dat leidde tot verontwaardiging in de Tweede Kamer. Forum zegt zich niet in die politieke discussie te willen mengen, maar vindt dat er geen taboe mag rusten op onderzoek naar kosten en baten van immigranten. Dat gebeurt in tal van landen, zegt het Multiculturele Instituut. Voedingsmiddelenconcern Unilever neemt een dochter van branchegenoot Sarah Lee over. Unilever betaalt voor de persoonlijke verzorgingslijn van Sarah Lee ruim 1,2 miljard euro in contanten. Unilever krijgt nu onder meer het merk Sanex in handen.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 wasteland know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow.